De vlammen slaan uit het dak van het gebouw en er komt veel rook vrij die de Maastunnel intrekt. Die tunnel is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het gebouw werd vorig jaar gekocht door ondernemer Henny van der Most. Die wil er een pretpark in bouwen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat stroom winnen uit urine. Die stroom zal worden gebruikt om het kantoorgebouw aan de Rijnstraat in Den Haag te verwarmen. Naar verwachting wordt dat kantoor over ongeveer twee jaar in gebruik genomen. In een vijfde deel van het gebouw komen speciale urinoirs te staan... waarmee op ingenieuze wijze elektriciteit uit urine kan worden opgewekt. De dood van de broertjes Ruben en Julian valt jeugdzorg niet te verwijten... maar wel ziet de inspectie jeugdzorg dat er bij problematische scheidingen... zoals die waarin de ouders van de broertjes waren verwikkeld... weinig effectieve methoden zijn om kinderen te helpen. De negenjarige Ruben en zijn broertje Julian van Zeven uit Zeist... waren bijna twee weken vermist tot hun lichamen op 19 mei van dit jaar werden gevonden in een sloot. Politiemensen hebben vannacht een man van 36 uit Breugel aangehouden... omdat hij gebruikte kleding uit goede doelencontainers had gestolen. Hij werd aangehouden in Geldrop en in zijn auto lag een aantal zakken met kleren. Bij een winkelcentrum in de buurt bleek een kledingcontainer te zijn opengebroken. De diefstal is lucratief, want textiel levert per kilo momenteel zo'n 70 cent op. Het topstuk van de textielbiennale in het museum Rijswijk is door een bezoeker per ongeluk onherstelbaar beschadigd. Een vrouw raakte verblind door het zonlicht en liep dwars door het kunstwerk heen van de Amerikaan Gabriel Dow. Het kunstwerk was gemaakt van geel en blauw naaigaren. Restauratie is niet meer mogelijk. De kunstenaar maakt volgende week een nieuw werk van plafond tot vloer. En dan het weer, droog, volop zon, stevige oostenwind. Ook morgenmiddag is het 14 tot 17 graden. Vannacht minder wind, minima tussen 3 en 8 graden. Donderdag en vrijdag toenemende bewolking en kans op regen. Het wordt ook wat zachter. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De Maastunnel in Rotterdam is dicht door rookontwikkeling. En daarom moet je omrijden via de ring van Rotterdam. De dagelijkse files zijn daardoor daar iets langer. Verder files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. A15 Europoort Rotterdam tussen Hoogvliet en Knoop het 5 kilometer. De andere kant op richting Europoort staat bij Spijkenisse 3 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knoop het 5 kilometer. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. Op de A20 richting Hoek van Holland staat tussen Knoop het en Knoop het Kleinpolderplein 4 kilometer.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 106.9 ZFN